De politie weet wie de daders zijn van de moord op de Haagse juwelier Ruud Stratman. Maar eigenaar vermoorden is in hoger beroep veroordeeld tot 18 jaar cel. Dat is een lagere straf dan de 22 jaar die de rechtbank eerder had opgelegd. De crèche-eigenaar werd voor het dagverblijf op klaarlichte dag met messteken om het leven gebracht. Het gerechtshof vindt een celstraf van 18 jaar passend voor de dader. Het motief van de moord is nooit duidelijk geworden. Het aantal incidenten tijdens Koninginnedag in Amsterdam is meer dan gehalveerd in vergelijking met vorig jaar. Bij de politie kwamen 542 meldingen binnen tegen ruim 1300 vorig jaar. Ook het aantal ambulanceritten daalde, wel waren er iets meer arrestaties. Dat kwam omdat de politie incidenten eerder ingreep. In Maastricht hebben alle koffieshops de deuren gesloten uit protest tegen de wietpas die sinds vandaag verplicht is in Zuid-Nederland. Burgemeester Hoes is woedend en zegt dat de coffeeshophouders de lokale samenleving ontwrichten. Vanmiddag werd in Maastricht gedemonstreerd tegen de wietpas. Een koffieshop die open bleef kreeg een waarschuwing omdat er geen ledenlijst was. De koffieshop is niet van plan die aan te leggen en stuurt aan op een proefproces. Roy Hodgson is de nieuwe bondscoach van Engeland. Hij tekent bij de Engelse voetbalbond een contract voor vier jaar. Hodgson wordt de opvolger van Fabio Capello die in februari opstapte. 64-jarige Hodgson zal Engeland leiden tijdens het EK, maar eerst maakt hij nog het seizoen af bij West Bromwich Albion. Het weer, vanavond en vannacht is het overwegend droog en klaart hier en daar op. Vannacht is er kans op een mistbank. Morgen grijs, in het midden en zuiden soms regen. En het wordt een graad of 16. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is wat minder druk dan gebruikelijk op dinsdag. Dat heeft te maken met de meivakantie. Er staat 100 kilometer in totaal. Files van 4 kilometer en langer staan op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Laren en Afrit Buschoten 6 kilometer. Op de ring van Amsterdam de A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel 4. A13 daarna richting Rotterdam. Tussen Ippenburg en Delft 4 kilometer. A15 Europoort Rotterdam voor Vaanplein 4. De A15 Rotterdam naar Gorkum voor Siedrecht 4 kilometer.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 misadventure God knows what is hiding in those weak and sunken lines Fiery thrones of muted angels giving Text TV op kanaal 45. ZFM. Eu já lavei o meu carro, regulei o som. Já tá tudo preparado, vem que o reggae é bom.